uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wakers sturen naar de zuidwestelijke Balkan om de instroom van vluchtelingen te reguleren. Dat staat in de voorlopige tekst waar de leiders van de Balkanlanden het vanmiddag over gaan hebben in Brussel. Er staat ook in dat de EU werkt aan maatregelen om afgewezen asielzoekers uit Pakistan, Afghanistan, Irak en andere Aziatische landen sneller naar hun eigen land terug te sturen afgelopen dagen is een record aantal vluchtelingen aangekomen op de Griekse kust. Veel van hen proberen uiteindelijk Duitsland te bereiken via de Balkan en Oostenrijk. De doorreislanden dreigen hun grenzen te sluiten omdat ze naar eigen zeggen de vluchtelingenstroom niet aankunnen. Nabestaanden van drie moslimmannen zijn een procedure begonnen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De mannen werden in 1995 door Bosnisch-Servische troepen vermoord nadat ze door Dutchbed waren weggestuurd van de compound bij Srebrenica. De nabestaanden willen afdwingen dat oud-commandant Karmans en twee andere leidinggevenden van Dutchbed alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. Het OM en de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem besloten eerder om dat niet te doen. De Libris Geschiedenisprijs voor het beste historische boek is gewonnen door journalist Alexander Munninghoff voor zijn boek De Stamhouder. Dat boek gaat over de drie generaties Munninghoff en hun omzwervingen tussen Oost-Europa en Nederland. De auteur zelf werd in 1944 geboren in het huidige Poznan in Polen. De jury noemt het boek overrompelend, meeslepend en uitstekend geschreven. De verkiezing werd bekendgemaakt in het VPRO Radio 1-programma OVT. Het weer, opklaringen en weinig wind. Vanavond en vannacht wat bewolking en minima tussen 5 en 8 graden. Overdag eerst verspreid wat wolkenvelden, maar smiddags overal geregeld zon bij 13 tot 16 graden. Dinsdag veel zon, plaatselijk misschien wel 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 4 kilometer file tussen Diemen Noord en Muiden. En op de rijbaan richting Amsterdam staat tussen Stroe en Knoopend Hoevelaken 10 kilometer.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 Man, I like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing sweet home Alabama all oh, summer long.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 fight desperation as we are raising, raising until the break of we're ready. The time has come to gather the rainbow colors. Open up your heart, you will see we can. Hold on, hold on. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.